Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij rellen in verschillende gevangenissen in Ecuador zijn zeker 67 doden gevallen. Volgens president Moreno was het een gecoördineerde actie van criminele bendes... en was er sprake van een onderlinge machtsstrijd binnen de gevangenismuren. De politie in Ecuador zette honderden extra agenten in om de rust te laten terugkeren. Bij doorzoekingen van cellen zijn vuurwapens, steekwapens en mobiele telefoons in beslag genomen. President Moreno wil dat het leger wordt ingezet om de smokkel van wapens naar gevangenissen aan banden te leggen. Steeds meer Nederlanders verhuizen vanuit de Randstad naar regio's daarbuiten, meldt het CBS. Sinds 2015 vertrekken elk jaar meer mensen naar Flevoland, Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. Het aantal mensen dat in omgekeerde richting verhuist blijft min of meer gelijk. In totaal verhuisden er in 2020 bijna 56.000 mensen uit de Randstad. De trend was al ingezet, maar door de coronapandemie zouden mensen meer ruimte willen hebben. Vaker thuiswerken zou eventuele extra reistijd in de toekomst behapbaar moeten maken. De Franse acteur Gérard Depardieu wordt verdacht van aanranding en verkrachting, melden Franse media. Depardieu, die 72 is, wordt beschouwd als een van de grootste acteurs van Frankrijk. In 2018 zou hij een actrice hebben verkracht. Er zou een strafrechtelijk onderzoek tegen hem lopen. Depardieu ontkent alle beschuldigingen. En Frankrijk gaat gratis trampons en maandverband aanbieden aan studenten. Bij universiteiten in heel het land komen in totaal 1500 automaten... waar de artikelen verkrijgbaar zijn. Volgens de Franse overheid hebben honderdduizenden vrouwen te weinig geld voor maandverband en tampons. De minister van Volksgezondheid van Frankrijk noemt de gratis verstrekking een kwestie van waardigheid en solidariteit. En dan het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 9.